Diverse betrokkenen bij de onderhandelingen zeggen tegen de Volkskrant dat minister Koolmees met dit aanbod is gekomen. Met zijn tegemoetkoming ter waarde van 500 miljoen euro... zou het kabinet met name vakbond FNV over de streep willen trekken. Het overleg over een pensioenakkoord verloopt tot nu toe stroef. De Duitse voetbalbond heeft bij de Europese voetbalbond geklaagd over Michael van Praag, zo blijkt het onderzoek van de NOS. Van Praag zou als UEFA-bestuurslid niet neutraal zijn geweest. Morgen wordt er in Nyon gestemd over de organisatie van het EK in 2024, waarvoor Duitsland en Turkije kanshebber zijn. Van Praag was vorig jaar in Istanbul en de Duitsers klaagden erover... dat hij zich toen onder meer lovend uitliet over de stadions in Turkije. De KNVB zegt in een reactie dat de uitlatingen van Van Praag verkeerd zijn vertaald door de Turkse pers... en dat Van Praag en de KNVB volstrekt neutraal staan in de procedure. Kenniscentrum Rutgers vindt dat mannen een grotere rol moeten gaan spelen bij anticonceptie. Nu treffen vooral vrouwen maatregelen om een zwangerschap te voorkomen. Dat moet volgens Rutgers eerlijker worden verdeeld. Daarom begint vandaag op Wereld Anticonceptiedag een online campagne. Mannen kunnen bijvoorbeeld helpen bij de keuze voor anticonceptie. Vrouwen eraan herinneren dat ze de pil moeten slikken en bijdragen in de kosten. Steeds meer buren beginnen een buurt-app, niet alleen vanwege de veiligheid in de wijk, maar ook om het onderlinge contact te verbeteren. Al tienduizenden mensen hebben zich aangemeld bij buurt of gebruiken het Amerikaanse Nextdoor. Je deelt zo berichten met elkaar, je kunt profielen van je buren bekijken... en je kunt lijstjes bijhouden van klussen die in de buurt moeten gebeuren. Mensen vinden hun buurt socialer, veiliger en gezelliger sinds ze zo'n app hebben. Het weer, het wordt zonnig en het blijft droog. In de middag is het 18 graden. Morgen de warmste dag van de week met 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.